Mark Hokker met het NOS-journaal. Het ongeluk op de Maas waarbij een binnenvaartschip de stuw bij Graven ramde... heeft tot onherstelbare schade geleid. Volgens Rijkswaterstaat moeten drie van de vijf beschadigde jukken worden vervangen... en is de schade aan twee andere onherstelbaar. De stalen jukken houden het water tegen. Aan de onderkant zit een betonconstructie die deels onder water zit. Ook dat beton is zwaar beschadigd... Rijkswaterstaat weet nog niet hoe de problemen kunnen worden opgelost... en spreekt van een unieke en verbazingwekkende situatie. Nederland breidt de elektriciteitsverbindingen met het buitenland uit. In de Eemshaven zijn met steun van de Europese Commissie... de werkzaamheden begonnen voor een verbinding met Denemarken. Netbeheerder Tennet investeert de komende jaren ruim 20 miljard euro in nieuwe verbindingen... Het gaat niet alleen om elektriciteitsverbindingen tussen landen... maar ook om verbindingen van windmolenparken op zee met het vasteland. Het Amerikaanse anticorruptiebureau wordt toch niet afgeschaft. Eerder vandaag stemde het Huis van Afgevaardigden voor de afschaffing... maar na een storm van kritiek is die beslissing teruggedraaid. Het onafhankelijke instituut werd in 2008 opgericht na enkele corruptieschandalen. Het bureau kan anonieme klachten in behandeling nemen en besluiten tot onderzoek. Aankomend president Trump schreef na de afschaffing dat er belangrijkere hervormingen nodig zijn. Enige tijd later stemde het Huis van Afgevaardigden voor het behoud van het anticorruptiebureau. Met de arrestatie van vijf mannen en twee vrouwen denkt de politie een reeks inbraken en diefstallen in Zuid-Limburg te hebben opgelost. De zeven worden verdacht van tientallen delicten, zoals diefstallen in winkels en tankstations, autodiefstallen en inbraken in bedrijfspanden. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen, vannacht meer opklaringen... met op de Wadden een, mogelijk een stormachtige wind. temperatuur zakt naar een graad of vijf. Morgen buien, landinwaarts misschien wat natte sneeuw... en tussendoor kan de zon geregeld schijnen. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB.